uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft drie raketten afgevuurd... enkele uren nadat de Amerikaanse president Biden was vertrokken uit Azië. Volgens Zuid-Korea zijn de raketten gelanceerd in de buurt van de hoofdstad Pyongyang en kwamen ze in zee terecht. Een van de gelanceerde projectielen was volgens Zuid-Korea een intercontinentale ballistische raket... waarmee Noord-Korea ook de VS en Japan zou kunnen treffen. Het was de 17e keer dit jaar dat Noord-Korea raketten heeft gelanceerd. Dat wordt vermoedelijk gedaan om druk uit te oefenen op het Westen om weer te gaan onderhandelen. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn Nederlandse en Italiaanse voetbalsupporters gisteravond slaags geraakt met de politie. Volgens het ANP zijn 12 Feyenoord-fans en 48 AS Roma-aanhangers daarbij opgepakt. Tien Albanese agenten raakten gewond toen ze bekogeld werden met flessen en stenen. De politie zette traangas in om te voorkomen dat de supportersgroepen met elkaar op de vuist zouden gaan. Feyenoord en AS Roma spelen vanavond de finale van de Conference League. Die wedstrijd begint om 9 uur. Bij een aanslag op een basisschool in Texas zijn zeker 19 kinderen en drie volwassenen onder wie een leraar gedood. De jongste slachtoffers waren tussen de 7 en 10 jaar oud. Onder de doden is ook de 18-jarige schutter. Hij werd gedood door politiekogels. Het drama gebeurde op een basisschool in de plaats Uvalde in de buurt van San Antonio. Het motief voor de schietpartij is niet duidelijk. En dan voetbal. In de eerste wedstrijd van de playoff finale om promotie naar de eredivisie is Excelsior tegen ADO Den Haag gisteravond geëindigd in 1-1. Kort na rust kwam de thuisploeg Excelsior op voorsprong, maar in de blessuretijd maakte ADO gelijk. Zondag valt de beslissing nu in Den Haag. De winnaar speelt volgend seizoen in de eredivisie. En dan het weer. De ochtend begint bewolkt. Verder zijn er perioden met zon en kan er plaatselijk een bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land.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 she moves like lightning, and she counts to three. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover say green, green girls. ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal.